Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Hint dat hij partijleider van de PVV wil worden. Hij heeft een vraag daarover in het radioprogramma Avondspits verkeerd verstaan, schrijft hij op Twitter. Op de vraag of Brinkman beschikbaar is als partijleider antwoordde hij ja. Maar hij bedoelde dat hij graag weer op de kandidatenlijst wil staan. Ik heb zeker niet geopperd dat ik voor partijleider wil gaan, zegt hij. De Amerikaanse militair die vorige week in Kandahar 16 Afghaanse burgers doodschoot heet Robert Bales. Dat zegt een hoge Amerikaanse legerfunctionaris. Bales is nog niet officieel aangeklaagd. Hij wordt vastgehouden op een militaire basis in Kansas. De Afghaanse president Karzai vindt dat de VS onvoldoende meewerkt aan het onderzoek naar het schietincident. Volgens hem zeggen dorpelingen dat het bloedbad onmogelijk door één persoon kan zijn gepleegd. Het Amerikaanse leger houdt vol dat het een eenmansactie was. Karzai zegt dat hij zijn best zal doen om meer informatie te krijgen van de Amerikanen. Duizenden Tunesiërs hebben in de hoofdstad Tunis gedemonstreerd voor een islamitische staat. Ze droegen zwarte en witte vaandels met versen uit de Koran en eisten dat de sharia straks de basis vormt voor de nieuwe grondwet. De demonstranten accepteren geen enkele constitutie waarin de islam geen rol speelt. Het parlement is daarover verdeeld. Het weer, vannacht plaatselijk kans op mist, minimaal rond 5 graden. Overdag in het oosten nog wat zon, verder veel bewolking en later op de dag buien.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 www.zfmzandvoort.nl ZFM into? What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to day. I'm the new ship from Young Rapunzel. Who are you, bitch? you lunch? I'ma ruin you, cunt. Lisa. You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face. But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun.